in Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw dreigende woorden uitgesproken... tegen bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2... tussen Rusland en Duitsland. Bedrijven die daar niet onmiddellijk mee stoppen riskeren sancties, zeggen de Amerikanen. De VS verzet zich al langer tegen de pijpleiding... omdat die Europa afhankelijker maakt van Russisch aardgas... en Rusland meer invloed krijgt. Ook landen als Polen en Oekraïne zijn tegen. Duitsland is een groot voorstander van het project. Leiden is als laatste gemeente klaar met het tellen van de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen. D66 is daar volgens de voorlopige uitslag de grootste geworden, met 23,2% van de stemmen. Gevolgd door de VVD met 15,1% en GroenLinks met 10,8%. De partij van Jesse Klaver is wel de grootste verliezer in Leiden en gaat ruim 6 procentpunt achteruit. Huisartsen zijn blij dat ze vanaf volgende week weer kunnen vaccineren met AstraZeneca. Nederland start de inentingen weer op nu de Europese medicijnautoriteit EMA heeft geoordeeld dat het vaccin veilig is. De Landelijke Huisartsenvereniging noemt het goed dat minister De Jonge meteen heeft laten weten dat de vaccinaties weer verder kunnen gaan. Deze week zijn bij de huisartsen en GGD 110.000 prikken met AstraZeneca uitgesteld vanwege meldingen over bloedstollingsproblemen als mogelijke bijwerking. Ajax heeft de kwartfinales bereikt van de Europa League. In Bern versloegen de Amsterdammers Young Boys met 2-0. Neres en Tadic maakten de doelpunten. Thuis had Ajax al met 3-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot wie de tegenstander van Ajax wordt in de kwartfinale. Ook AS Roma, Granada, Arsenal, Dynamo Zagreb, Manchester United, Villarreal en Slavia Praag loten mee. Het weer. Vannacht klaart het vanuit het noordoosten op.